2 twee sixpacks kleurige violen voor maar 5 euro. Blijf je verwonderen. Intratuin. Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur. Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tragisch ongeluk in Suriname met een Nederlander. De man ging een stukje zwemmen in een populaire rivier... maar ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Er is uren naar hem gezocht en toen bleek dat hij was verdronken. Hij was met zijn familie op vakantie in Suriname. Nabestaanden van de vermoorde Amerikaanse studenten Mieke Oort in Leeuwarden... zijn geschrokken van het bericht dat haar moordenaar niet meer leeft. Volgens een advocaat hadden ze al de pijn van Miekes verlies... en door dit bericht komt al het verdriet weer naar boven. De man werd doodgevonden in zijn cel. Veel Nederlandse ambassades in het Midden-Oosten blijven morgen dicht voor publiek. Vanwege de oorlog is het voor bezoekers onveilig om er naartoe te gaan, zegt Buitenlandse Zaken. Het gaat in elk geval om de ambassades in Irak, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran en Israël. En Israël heeft een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad gebombardeerd... meldt persbureau Reuters. Het is zwaar beschadigd en daarom worden alle patiënten eruit gehaald. Waarom het ziekenhuis is bestookt is niet duidelijk. Israël en Amerika hadden beloofd dat ze alleen militaire en politieke doelen zouden aanvallen. Het Veronica Weer van Weer Online. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 ter waarde van 499,99 euro als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Slash snelpakkers. Anders heb je mis. Zit jij ook in de knijpen met je ogen fase? Kom dan eens langs bij Pearl en ontvang 100 euro korting op een enkelvoudige bril... of zelfs 200 euro korting op een multifocale bril. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, combineer deze korting ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar... voor dubbel voordeel. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken?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 fortune teller's right. should have seen just what was there and not some holy light. never up one time. right then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and, me. Let's talk about all the things things that Let's talk about sex.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 Zij aan jouw vriend op de radio. Join the club. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, is van mij. up and waiting. sky evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel. Ervaar pure plantkracht. M-Line feliciteert alle Olympische sporters van Team NL met hun prestaties in Milaan. Hun geheime wapen? Het M-Line Cool Motion matras. Opnieuw verkozen tot beste product van het jaar. Slaap thuis nu ook op het matras dat wint. M-Line. Get ready for greatness. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Onafhankelijke journalistiek is belangrijker dan ooit. Daarom krijg je bij je NRC-abonnement nu ook toegang tot alles van de New York Times. NRC en de New York Times Samen voor maar 2 euro per week. Kijk voor meer informatie op nrc.nl slash The New York Times. niet te geloven bent. Radio Veronica. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Yeah. Love. elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited... en krijg twee gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor 14,92 per maand zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Keukenkopers opgelet. Profiteer alleen dit weekend nog van de apparaten Tiendaagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Kom nu naar de winkel, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect. Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto.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 Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Nu bij Koebloe. Korting op Philips Hue smartlampen tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur. Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Amerikaanse staat Texas heeft een man vannacht twee cafébezoekers doodgeschoten en daarna zichzelf. Verschillende media melden dat hij een shirt droeg met daarop de Iraanse vlag en de tekst Ik ben van Allah. De FBI houdt rekening met een aanslag... maar of die iets te maken heeft met de oorlog in Iran is niet bekend. In Iran werd gisteren een basisschool gebombardeerd... en alle slachtoffers zijn nu geteld. De autoriteiten zeggen dat 165 kinderen om het leven zijn gekomen. Het zouden allemaal meisjes zijn. Het Israëlische leger ontkent elke betrokkenheid... maar zou vandaag wel een ziekenhuis hebben aangevallen.